4 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In België heeft koning Albert de Waalse socialist Di Rupo benoemd tot formateur. Zijn partij was een van de winnaars van de verkiezingen van vorig jaar juni. Kort na de verkiezingen had Di Rupo al de functie van preformateur... maar hij kreeg de partij niet op één lijn over de staatshervorming. Na Di Rupo probeerden diverse Belgische politici vergeefs de onderhandelingen vlot te trekken. Di Rupo is nu de eerste die direct als formateur een regering mag proberen te vormen. Hij bepaalt zelf met welke partijen hij praat. Met de elf maanden durende formatiebesprekingen heeft België een wereldrecord in handen. De Italiaan Mario Draghi wordt zo goed als zeker de nieuwe topman van de Europese Centrale Bank. De ministers van Financiën van de EU hebben in Brussel ingestemd met zijn benoeming. Draghi is de enige kandidaat. Hij zou in november aan de slag kunnen bij de ECB. De huidige president, Jean-Claude Trichet, treedt eind oktober af. De 63-jarige Draghi is nu nog voorzitter van de Italiaanse Centrale Bank. IMF-topman Strauss-Kaan moet de komende dagen in New York doorbrengen... in de beruchte gevangenis Rikers Island. Er zitten 11.000 gedetineerden dicht op elkaar... vaak voor korte straffen of in afwachting van hun rechtszaak. Hij krijgt wel een eenpersoonscel. Strauss-Kaan moet er in elk geval blijven tot vrijdag. Dan is zijn volgende rechtszitting. Zijn advocaten vroegen de rechter om in te stemmen met een borgsom van 1 miljoen dollar. Hij zou dan in New York blijven tot de volgende zitting. De rechter wees dat af omdat ze vindt dat er vluchtgevaar is... en mogelijk ook omdat er forensisch bewijs is in de zaak. De 62-jarige IMF-topman wordt verdacht van aanranding... van een kamermeisje in zijn hotel in New York. Het weer, het is bewolkt en ongeveer 12 graden. Overdag vooral ten noorden van de rivieren wat regen. In het zuiden zon. Het wordt 14 tot 19 graden, later in de week zonnig en warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Sietse Braksma. Ja, van harte goedemorgen of eh, van harte welkom terug bij De Nacht op 1 hier op eh, Radio 1 op deze dinsdagmorgen 17 mei. We hebben het afgelopen twee uur over mantelzorg gehad. Veel intensieve, veel mooie verhalen gehoord van mensen die dicht betrokken waren bij familieleden en vrienden. De komende anderhalf uur is het tijd voor mooie muziek. Daarna gaan we in om half zes naar Focus op de Wereld... waarin we contact gaan zoeken met twee correspondenten van ons... die momenteel zeer dichtbij zitten, maar eh, eh normaal eh, wat verder weg ook hulp verlenen. Geen mantelzorg, maar hulp aan eh, de medemens die dat ook nodig heeft. Dit eh, uur dus, zoals gezegd, veel muziek. We beginnen met uh, Fly Like an e-, Eagle. En dan denkt u, ja, dat is van de Steve Miller Band. Maar dit is de uitvoering van de Neville Brothers. Maria McKee en Show Me Heaven. En eh, daarvoor Michael Franti en Spearhead met Sound of Sunshine. En er zit een link tussen die platen. En dat is niet dat ze uit hetzelfde jaar zijn. Want eh, eh, Maria McKee, Show Me Heaven, komt uit 1990. En Sound of Sunshine uit 2011. Nee, de link is U2. Michael Franti die, eh, werd vlak na zijn geboorte geadopteerd door eh, blanke ouders... in een overwegend donkere gemeenschap van Oakland. En daar is een eh, groot deel van zijn culturele en maatschappelijke bewustzijn ontstaan. Hij opende met zijn band Spearhead in het voorprogramma van U2. En daar ligt dus die link met Maria McKee. Want zij was in het begin van de jaren 90 een veelgevraagd achtergrondzangeres... Zo eh, is het te horen op nummers van eh, onder andere Bob Geldof, Robbie Robertson, The Counting Crows en U2. En met dit nummer, Show Me Heaven, in, kwam ze in 1990 op nummer 1 eh, hier in Nederland. Zometeen een mooie te platen voor u. Eerst The Barge met Rhythm of the Night. has got you going crazy. It's time to get.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 En hij neemt een tijd lang alle taken van liedzang tot choreografie op zich... en de groep wordt gestaag. Maar vanwege de talloze bezettingswisselingen lijkt wereldroem ver weg... Wanneer Harold Melvin de drummer van de Cadillacs, Teddy Pendergrass, aan zijn band toevoegt... en die neemt de leadzang ook in dit nummer eh, op zich, dan veranderen de zaken. Een van de successingles hoorde je dus nu, If You Don't Know Me By Now. En eh, die Teddy Pendergrass die overleed trouwens vorig jaar. Daarvoor Philippa Hanna met eh, Happy In My Skin. En dan is het nu tijd voor de nachtgedachtenplaat. Wanneer zal ik ooit leren dat zorgen maken tijdverspilling is... Wanneer zal ik ooit leren dat dingen loslaten rust brengt? Wanneer zal ik ooit zien dat sommige dingen nou eenmaal gaan zoals ze gaan?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 En eh, Nederland, in Nederland scoorde Supertramp toen met Give a Little Bit de eerste hit. En uh, belandde de LP Even in the Quietest Moments op nummer 1. Het album is voor een groot deel gemaakt op een bergtop ergens in Colorado. En door de ijdele lucht daar zijn de stemmen van de zangers net anders dan anders. En John Hallowell kon hierdoor eigenlijk niet meer op zijn zak spelen. Zijn partijen zijn daarom apart in Los Angeles opgenomen en later bijgevoegd. En daarna, daarvoor hoorde u Jonathan Jeremiah met eh, zijn laatste single Happiness. En de nachtgedachteplaat was vannacht van Candy Staten met When Will I. Het is nu tijd voor een stukje vrolijke muziek met Sheryl Crow. This ain't no disco. It ain't no country club either. slammed on the gas. Got to get away from here fast. enemies breathing down my neck, trying to grab a hold and make me wreck. Hot on my tail, trying to make me feel, trying to take the wind up out of my sail, trying to roll me intellect love helen hit the intercept En dat klinkt heel lief, hè, dat Every Breath You Take. Maar het is wellicht een van de meest verkeerd opgevatte liedjes aller tijden. Het gaat over een obsessieve stalker, maar klinkt als een liefdesliedje. Sommige mensen gebruiken het zelfs als een bruiloftsliedje. Sting schreef het nummer na zijn scheiding van zijn eerste vrouw, Frances Tommalty. En is het nu tijd voor een hele bijzondere plaat. Het is namelijk een live-opname van J.M.I. Faulkner. Die was uh, anderhalve week geleden bij eh, onze collega's op Radio 2 te gast... in een Laat op 2. Jamai is een Australische singer-songwriter die momenteel in Berlijn woont. Vorige week donderdag trad hij nog op eh, bij mij in Ede. Uh, nou, niet bij mij, op een plek in Ede. Afgelopen vrijdag stond hij in het voorprogramma van Whalen in Tivoli. En uh, in Tivoli heel veel mensen die onwijs enthousiast waren. Inmiddels is hij terug naar Duitsland en gaat hij na de zomer toeren in het voorprogramma van Paul Jong. En als die zo doorgaat, dan beloof ik voor deze jongen een hele grote toekomst. U gaat nu luisteren naar Love and Happiness. Dat is een, eh, een nummer van Al Green. En eh, dat coverde hij dus in Laat op 2. Something's going wrong. Somebody's on the phone. Three o'clock in the morning. Talking about now. Talking about how she can make it right. Yeah. Happiness is when I really feel good about somebody. There ain't nothing wrong with being in love. baby. Yeah. Seeing each other walk away. Womack en Womack met Teardrops. De laatste plaat in dit eh, ene laatste uur van De Nacht op 1, 17 mei 2011. Zometeen is nog een half uur goede muziek voor u. Onder andere prachtige nieuwe single van Milo. Erg leuk single. Ook uh, Buckshot LeFonk komt eh, langs. En Lady Antebellum, de meest succesvolle countrygroep van afgelopen jaar... die ook weer met een nieuw album komen... Dat zometeen na het eh, nieuws van 5 uur. Om half 6 gaan we trouwens praten met Jan van Beest... die eh, ons bijpraat over het nieuws uit Oekraïne. En eh, ook met Herman Spaargaren die ons bij gaat praten over het nieuws uit België. Uiteraard ook aandacht voor voetbal.